Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de explosie en de brand vanmiddag in het centrum van Utrecht... is niemand zwaar gewond geraakt. Enkele mensen raakten lichter gewond. Er wordt voor zover bekend ook niemand vermist. Een misdrijf ligt volgens burgemeester Dijksma niet voor de hand. In de straat was een gaslek, maar of dat de oorzaak was van de explosie en de brand is nog niet te zeggen. In de buurt zijn gas en elektra afgesloten. De verwoesting in de Utrechtse binnenstad is groot. Meerdere panden zijn fors beschadigd. De komende tijd worden omliggende woningen gecontroleerd op instortingsgevaar. Voor de getupeerde bewoners is opvang geregeld. D66, VVD en CDA denken dat er op maandag 23 februari een nieuw kabinet op het bordes staat. De datum past goed in de agenda van de koning. De drie partijen zijn nu nog in onderhandeling over de financiën. Op 30 januari moet er een concept-regeerakkoord zijn. En dan moeten nog de kandidaat bewindslieden worden gezocht en gescreend. In Griekenland zijn 24 hulpverleners die vluchtelingen op Lesbos hadden geholpen vrijgesproken. Onder hen is de Nederlander Pieter Wittenberg. De rechtszaak liep al sinds 2018. De Griekse justitie beschuldigde de hulpverleners van mensensmokkel... lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen. Ze konden 20 jaar cel krijgen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt de vrijspraak bitterzoet. De organisatie roept Griekenland op om te stoppen met pushbacks... en het strafbaar stellen van solidariteit met vluchtelingen. In Heerlen is een automobilistengebouw van het Zuiderland ziekenhuis binnengereden. Er is veel schade. De bestuurder raakte gewond en wordt in het ziekenhuis behandeld, zegt de politie. Een aantal ruimtes is afgesloten wegens instortingsgevaar. Of het een ongeluk was of opzet wordt nog onderzocht. En het weer vanavond en vannacht regen en vrij veel wind en ongeveer 8 graden. Morgen zon en bewolking, een enkele bui en 8 tot 11 graden.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.